Daardoor is de missie minder effectief, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Zo is er niet altijd veilig vervoer beschikbaar en wordt samengewerkt met de Oost-Europeanen die gebrekkig Engels spreken. Zo'n 100 Nederlandse militairen doen sinds 2015 mee aan een NAVO-missie die het leger en de politie in Afghanistan weer moet opbouwen. De Belastingdienst is vanmiddag opnieuw getroffen door een DDoS-aanval. Vanmorgen gebeurde dat ook al, toen was de website 10 minuten niet bereikbaar. Vanmiddag een half uur. Inmiddels werkt alles weer. Volgens een woordvoerder heeft de dienst geregeld met de aanvallen van buitenaf te maken. Maar hoe vaak wil de dienst niet zeggen. Vanmorgen en de afgelopen dagen werden ook de Rabobank, ABN AMRO en ING getroffen door een DDoS-aanval. In Turkije zijn meer dan 300 mensen opgepakt die op sociale media kritiek hebben geuit op het legeroffensief in Noordwest-Syrië. De actie is gericht tegen een Koerdische militie. Onder de arrestanten zijn politici, journalisten en activisten. Ze zitten vast op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda. De Turkse autoriteiten waarschuwen dat iedereen die kritiek levert zal worden vervolgd. De journalistenorganisatie Reporters Without Borders sprak eerder van een heksenjacht op critici. Zanger Whalen is op het Eurovisie Songfestival ingedeeld in de tweede halve finale op 10 mei. Vandaag is er gelood in de Portugese hoofdstad Lissabon. Whalen moet het opnemen tegen onder meer Oekraïne, Rusland, Zweden en Denemarken. Aan de halve finale doen 18 landen mee. En daarvan gaan er 10 door naar de finale op zaterdag 12 mei. Het weer, bewolking met regen en motregen. Die trekt van noord naar zuid. Het is rond de 10 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten nog nat. Vannacht droog met opklaringen.